Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 13 september 2012 en dit is aflevering 126 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe Donderslag en dit keer alweer de tweede Donderslag na zomerradio. Vorige week voor het eerst een verslag over mijn ervaring op de camping. En er is eh, weer iets eh, opgevallen op de camping deze week. En daar hoor je straks meer over. Of deze week, ik heb het al eerder opgenomen. Op een camping tijdens de vakantieperiode. Maar het komt nu aan bod in deze twee uur. Ik ben er van thee tot bier met muziek en de vaste rubrieken. En in deze tweede donderslag na Zomerradio 2012 is de rubriek Wat gaan we eten weer terug maar wat we gaan eten hoor je straks tussen half bier en bieruur. En de donderslag muziekagenda is vandaag aardig vol en die is namelijk ook weer ook als laatste in dit programma. Eh, iedereen zal inmiddels wel aan het nazomer zijn en misschien alweer regelmatig in de regenjas zitten. Het is helaas niet anders, maar volgende week schijnt er eh, nog een paar mooie dagen aan te komen. Dus dat schijnt mooi weer te worden. Maar ja, dat weet je toch maar nooit met die weersvoorspellingen. Natuurlijk ga ik in deze donderslag na Zomerradio om ongeveer tien over twee bellen met Rob Ricard. En dan is het weer tijd voor een tip van de sluier. En dat gaat over zijn platenkeuze die straks om half bier is te horen en deze nazomer van 2012 zonder onze sympathieke radiocolumnist Theo Farid kan ik mij ook vandaag natuurlijk weer niet voorstellen in deze nazomerradio van Donderslag. Onze vaste columnist is er straks eh, met zijn BlaBlaBlog om half drie. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio 51nl En achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd 51weblognl We zijn bij de muziek aangekomen. Susan Tedeschi met Talking About. Tedeschi. Ja, ze is geboren in Amerika en haar voorouders kwamen uit Italië vandaan. Susan Tedeschi die heeft eh, vorig jaar in juli op North Sea Jazz Festival gespeeld. Hier eh, was zij samen met de man en vandaag eh, in Donderslag speelt zij solo in het openingsnummer van deze Donderslag na Zomerradio. En dat allemaal op 13 september 2012. Vorige week heb ik wat van ze gedraaid. De Damned and Dirty heet ze, zijn duo. En dit nummer heet Communist Guitar. emotion. When I pick it up to play, you'll come to the same conclusion. no classless soul. be playing on the corner. zat aan deze kant. En als het goed is heb ik daar Ricardo aan de andere kant. Jawel, jawel het, is, het is voor elkaar. Oké, prima. Ik ook zit in het verkeerde scherm, moment. Ja. In het verkeerde scherm? Ja, ik zat in het verkeerde scherm. In het tweede scherm? Ja. Oké, okay. moet je luisteren. Ik eh, bel natuurlijk eh, voor een tip van de sluier. Eh, nou. De tweede nazomerradio van, uh, van deze maand. Ja. jij begint alweer verkouden te worden. De herfst is nog niet echt begonnen, maar... Nee, ik heb nou een heerlijke nazomerplaat. En eh, eh, hij is ook erg actueel. Ja. Hij is eh, gerelateerd aan de primeur van de Spar in Groningen. Oh, gaan we Sinterklaas doen of zo? Ja, heel goed. Nou, het eerste, hoe heet het, het eerste boekje met speelgoed is alweer door de bus gekomen hoor. Ja, daarom ik denk ik ben, ik ben even actueel. Oké, dan heb ik daar een vraag over natuurlijk. als het over Sinterklaas gaat en actueel is, dan komt het zeker in Nederland. Ja, het is eh, begrijpelijk natuurlijk, ja. Ja, dat weet ik niet. Het kan net zo goed eh, een Spaans lied zijn. Nee, nee, nee, het is Nederlandstalig. Ja, ik heb een vermoeden, maar ik ga het niet zeggen. Nee. Want uh, dan hebben de luisteraars niks meer te googelen. Dat is waar. En dan moet een beetje spannend blijven voor half bier, hè? Want dan ga je het helemaal onthullen natuurlijk. Ja. Verder wil je niks over kwijt? heb je nog een, een, een, een tip of een hintje? Nee, de, de, zoveel liedjes zijn er niet hè, in dit genre. Dus, eh. Dat is ook waar, ja. Nee, ik zeg er verder niks over. Ik ga maar even lekker zoeken. Oké, hey, moet je luisteren. Ehm, ik, eh, ik draai natuurlijk altijd na die telefoongesprekken even een plaat. En die, die eh, neem ik altijd even met je door. Heb jij al gehoord dat Bob Dylan een gloednieuwe cd heeft uitgebracht? Ja. En die heet Tempest. Ja, het is in, in de Volkskrant schrijven ze zelfs dat het de beste cd ooit was. Ja, hij is namelijk heel erg eh, goed eh, geproduceerd. En hij is ook goed verstaanbaar. Bob Dylan is goed verstaanbaar wat hij zingt. Nou, ik heb er een, ehm, vier nummers of zo van geluisterd. Ja. Maar ik werd helemaal kriegel van. Waarvan? Van eh, die nummers. Want in elk nummer ja. hebben ze een soort refreintje wat continu doorjengelt. Dan hoor je steeds weer twee gitaren. En bij het volgende nummer hoor je weer een orgeltje wat steeds moet. dim, dim. En dat gaat het hele nummer door. Ik vind het zo jammer, want voor de rest is het hartstikke goed. Ja, maar volgens mij is eh, deze hele cd in de trein geschreven. Kedingeding, kedingeding. Ja, maar nou, het is, je moet maar eens goed opletten. Het is echt op Tenminste, ik heb, alleen, eh, ik heb er vier nummers nu gehoord, de eerste vier. En iedere keer zit er een van de dingen wat het hele nummer doorjengelt. Ja. Dat, eh, nou ja, eh, dat gaat mij gigantisch irriteren. Maar verder vind ik hem hartstikke goed. Ik kan hem inderdaad verstaan. Nou, jij, hebt, hebt de eerste vier nummers beluisterd. Ja, Dan, toen was ik het zat. Toen werd ik helemaal Oh, want ik heb namelijk hier een plaat die ik graag wil draaien. En het is toevallig het vierde nummer, dus die moet jij al gehoord hebben. En ja. het heet The Long and Wasted Years. Ik, spreek... Nou, ik ga nog een keer luisteren. Oké. Okay. Nou, Hoi. Ik spreek je straks. It's been such a long, long time Since we loved each other but our hearts were true One time, for one brief day I was the man for you Last night I heard you talking in your sleep, saying things you shouldn't say. Oh, baby, you just might have to go to jail someday. Is there a place we can go? Is there anybody we can see? It's the same for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. That ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout you know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and he broke apart. He died in shame. He had an iron heart. glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. If I hurt your feelings, I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide down the eastern line. Ah, you don't have to go I just came to you because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years. Op zaterdag 6 oktober zijn alle hoeken en gaten van Schouwburg het park in Hoorn gevuld met topartiesten. De tweede editie van Pop at the Park belooft weer een spektakelstuk te worden. Vanaf 4 uur tot in de kleine uurtjes kun jij genieten van... Tori Zwart, Lucky Fons, Matanya, Joy Bradley, Steve, Steven Simmons, Andy, Wooden Saint, Mangaloo, G.I.M., de Grand Park Orchestra onder leiding van Wouter Hakhoff, Pink Hippo DJ's Easy Go, Doug, Electric Tears, Holland Electro, Jules Otto, Niels van der Gulik, Pepijn, Vera van der Poel, Matt Harlan, Two Shakes of a Lampstil, speciale orkestgasten Arno Soldaat, Digidex, Dex, Cordol en veel en veel meer. 6 oktober 2012, Pop at het Park. Mis het niet. Op in het Park. Dat is in Horen in de Schouwburg het Park. Dit is Lizzie. En wie on my knees Tell me how's the way to be Tell me how's the way to go Tell me all that I should know And I'll fall on my knees way to go. Tell me how's the way to be to evoke some empathy. fall on my knees. Tell me how's the way to go. Tell me how's the way to see. Show me all that I could be, and I'll fall. how's the way to go? Tell me why I tired eyes just want to remain close. kennen jullie waarschijnlijk allemaal nog wel. Uit vervlogen tijden, de Four Tops. En het nummer eh, dat ik hier heb voor jullie, dat is een lekker uptempo nummer. En het heet Loco in Apacu, Acapulco. Zo heet het, Loco in Acapulco. zeggen ze wel eens, hij is loco. En dan bedoelen ze mij hij is niet helemaal goed in zijn hoofd. Ik weet niet of zij dat er ook mee bedoelen. Golden Earring die heeft een, eh, een tijd terug alweer een nieuwe cd gemaakt. Dit nummer heet Little Time Bomb. alleen in donderslag. En we zijn tot 4 uur met lekkere muziek en ook zomerse muziek. Zoals van de Matrix. Het nummer heet La Macura. La Mucara. Hé, hey, verspreek me steeds. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo la cabeza y mamá no puedo con ella. Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua. Muchacha, si tú no puedes, ¿por qué no llamas a Pedro? Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Es que no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Ay, nena, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro que me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Se la llevo la cabeza y mamá no puedo con ella, mamá. suelo y mamá no puedo. 0501. Blabberblog. Blabberblog van Theo Verriet. Blablablog.nl 13 september 2012. Mijn vakantie, deel 2. Spanje is zo goed als bankgoed en ik snap heel goed hoe dat komt. Toen ik een jaar of acht geleden door Spanje trok, zag ik dat er overal hard werd gewerkt. Nieuwe wegen, nieuwe tunnels, nieuwe winkelcentra. Het leek niet op te kunnen. Nu ik weer terug ben in Spanje, rijd ik over de meest fantastische wegen die ik in Europa ooit ben tegengekomen. De tunnels zijn zo ontzettend nieuw dat mijn TomTom nog denkt dat ik over een bergweg rijd en de winkelcentra zijn ware consumentenpaleizen. En toch gaat dit land failliet. Ze weten hier namelijk niet wanneer ze moeten stoppen met uitgeven. En dat is typisch Spaans, denk ik. Spanjaarden hebben enorme moeite met inschatten hoeveel er nog is. Dat zie je bijzonder goed aan het aantal tankstations. Op een gemiddelde Spaanse weg kom je om de kilometer een tankstation tegen. Soms zit er zelfs maar 750 meter tussen. Is logisch, want elke kilometer is er wel een Spanjaard die er door een piep en een rood lampje achterkomt dat zijn tank leeg is. Helaas heeft de Spaanse centrale bank die piep en dat lampje niet. We zijn na 1050 kilometer aangekomen in Granada. Dat was een mooie rit vandaag met prachtig weer. Ook weer veel Hollanders gezien onderweg. Nieuwe Hollanders moet ik denk ik zeggen. Ze zijn met het hele gezin op weg naar de familie in Marokko. Ik vind het fascinerend om te zien. Eigenlijk ben ik zelfs een beetje jaloers. Hoe mooi moet het zijn om als klein manneke elk jaar met je ouders zo'n enorme reis te maken? Je knuffel onder het blauwe plastic op het dak en jij op de achterbank kijkend naar dat Franse en Spaanse landschap dat aan je voorbij glijdt. Elke twee uur stopt papa voor een sigaret en trap jij een balletje met je broer. Je plast tegen een boom, vecht je handen droog aan je broek en kruipt weer achter in de Volkswagen. Papa vertelt over zijn vader, moeder over haar moeder. De meegenomen cadeaus worden verdeeld en jij krijgt instructies over hoe je je moet gedragen in dat vreemde land dat nooit jouw land is geweest. Met de boot gaat het laatste stukje naar Tangor. Dit is nog eens wat anders dan die boot naar Tessel waar je schoolvriendje over vertelde. Niet vergeet hierover op te scheppen, neem je jezelf voor. De auto rijdt Marokkaanse bodem op. Je ouders kijken alsof ze thuiskomen. Jij kijkt verbaasd naar alles wat je ziet. De reis eindigt in een bergdorp waar de geit over straat lopen en een auto met lak een bijzonderheid is. Je ouders zijn ineens rijke wesselingen. Je bent apen trots op ze, was het leven goed. 25 jaar later maak jij dezelfde reis met je eigen kinderen. Je ouders wonen inmiddels zelf weer in dat bergdorp en ontvangen je vol liefde. Nieuwtjes worden uitgewisseld en avond aan avond komt de familie bij elkaar. Je kinderen trappen een balletje en plassen tegen een boom. Wat is het leven goed? Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Na nou, deze blablablog is Welen aan de beurt met The Escapist.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 Daar eh, bedoel ik mee dat het papieren exemplaar op de camping nagenoeg is uitgestorven. Vandaag liep ik op een camping rond en het viel mij op hoeveel vrouwen er met een e-reader in de hand voor een tent of caravan zaten te lezen. Eén voordeel, met zo'n e-reader kan niemand zien wat je zit te lezen. Maar ja, wat lezen deze vrouwen dan? Nou hoorde ik toevallig dat op eh, boekengebied de zomerhit van 2012 het pornoboek Fifty Shades of Grey heet. In het Nederlands verkrijgbaar onder de naam 50 Tinten Grijs. Het is een boek voor vrouwen geschreven door een Britse vrouw. En waar gaat het dan over? Het is een pornoverhaal over SM-seks tussen een maagdelijke studenten en een miljardair. De studenten verlegt continu haar grenzen onder lichte dwang van haar grootgeschapen en dominante tegenspeler. Het formaat schijnt voor dames nooit uit te maken, heb ik altijd gehoord. Maar in dit verhaal is het toch weer de grote maat die het toe doet. Rond pagina 100 worden studenten ontmaagd en ze komt twee keer kronkelend klaar. Eén keer zelfs alleen door het beroeren van de tepels. Zoveel realistische romantiek wil iedere vrouw wel stiekem lezen lekker zittend voor de tent of caravan. Dit wetende, en ik heb het van horen zeggen, let ik bij het voorbijlopen op het campingpad vooral op de vrouwen met onnatuurlijke rode wangen en samen knijpende dijen. Ja, ja, dames, stiekem lezen, maar toch zo opvallend. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Ja, <laughs> we waren op de camping. Voetstuk staan heet het nummer en het is van Agda en de Munnik. komt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je staat net rustig op je sokkel, of daar komt het volk al aan. Zwaaiend met zij ze bijlen roepend, wat doe jij daar bovenaan? Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je kunt je eens even rustig op een voetstuk staan. Je scoort 2-1 in de finale. Men wijst een mooie sokkel aan. Je staat er net of iemand vraagt Hoe is je huwelijk misgegaan? Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk slaan de mooie held geveld. Mooie held geveld. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je vindt het juiste medicijn, men roept geweldig goed gedaan jij niet eerst heel ziek, dan was jij nooit op zoek gegaan. Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. staan. Je was de eerste op de maan, komt er verdomme echt vandaan. Dan komt de stevast wel een kneuter, hij kan de fles niet laten staan. Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. de mooie held geveld. Het kloppen van zo'n voetstuk, mocht je er ooit eens op gaan staan. Men zag toch wel aan je poten, hoop toch dat je het weer gaat verkloten. Het toffe van zo'n voetstuk mocht je er ooit eens op gaan staan. Je ziet je vijand veel beter komen hier dan daar bij jullie onderaan. Er is maar één ding mooier dan hel. Er is maar één ding mooier dan hel. Er is maar één ding mooier dan hel. En dat is de mooie. Paul George en Ringo. En zij speelden Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. En dat is afkomstig van The White Album uit 1968. En dit was wel de remastered version uit 2009. This is Radio 501, your number Dit is nog steeds donderslag na zomerradio. Tomorrow the World van Asia in, een, eh, de oude bezetting weer bij elkaar. Prachtig mooi nummer. Luister 6,5 minuut naar Tomorrow the World. radio says maybe this time won't go go away. It's kinda hard to see if this is coming or going. Kinda hard to see where we are. Kinda hard to see if this is coming or going. Kinda hard to see where we are. deze week is tot eh, vrijdagavond 9 uur Go van Lucas Bateau. Morgenavond kiest Arwin Tammerga in zijn wekelijkse show Under Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd.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 Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. na Zomerradio er alweer op zitten. Ik ben er nog tot 4 uur voor jullie. En ik heb nog muziek en ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Rigaar. Straks ook de rubriek Wat gaan we eten? En in de donderslag muziekagenda heb ik vandaag weer nieuwe conceptdata. En dat zijn er aardig wat. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag na Zomerradio van 13 september met een leuke zomerrit van 2012 en die heet Turn Me On van de meidengroep Zazie en de donderdis die komt zo, maar eerst gaan we nog een plaatje draaien. En die heet Spix en Speks en is van de Bee Gees. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. Where is the light that would play? streets? And where are the friends I could meet? I could meet. Where are the girls I left far behind? The spits and the specs of the girls on my mind. On on my head. The sun in my life, it is dead, it is dead. Where are the girls that I left far behind? The sticks and the spicks of the girls. van Radio 501. Daverende donderdag. De Donderdisk is vandaag tot middernacht. de Industry van de groep Hit Me TV. Dat was de Nederlandse groep Hit Me TV. En die is vandaag de hele dag de donderdag is tot vannacht 12 uur. can See The Light van Creedence Clearwater Revival is nu aan de beurt. de microfoon. En dat was Creedence Clearwater Revival. Nu Funking for Jamaica, Tom Brown. Lekkere zomersmuziek hier in Na Zomer Radio, Radio 501, Donderslag. Ik ben er tot bieruur. weer tijd voor de campingpoëzie. Poëzie over een chemisch toilet. Na de stortplaats loopt een caravanner met een koffer vol met poep. Lekker eten, daarna volgescheten en nu voor de spijsvertering nog even bewegen. Ach, wat moet je anders met die troep. Dit is Radio 501. Is Radio Sound. Jan en Dean, Jan en Dean uit uh, Californië. Het nummer heet Surf City. En dat eh, was de voorloper van alle surf sound die daarna nog eh, zou komen. De Rolling Stones, die komen uit Engeland. You Got Me Rocking uit 1994. I was a butcher. Deadman Suit. Ooit van gehoord? Dat is van John Allen van zijn eerste soloalbum. Zijn primeur, Deadman Suit. I bought a Deadman Suit. I didn't get no change. I couldn't take it back for refund or exchange. I thought that smooth, like it was lined with milk. Now all I've got is this sour taste, like I've lost something that can't be replaced. suit. I didn't get no change. I couldn't take it back for refund or exchange. De van Schouwburg het Park in Hoorn gevuld met topartiesten. De tweede editie van Pop at het Park belooft weer een spektakelstuk te worden. Vanaf 4 uur tot in de kleine uurtjes kun jij genieten van... Jory Swart, Lucky Fons, Matanya, Joy Bradley, Steve, Steven Simmons, Andy, Wooden Saints, Mangaloo, g de Grand Park Orchestra onder leiding van Wouter Hakhoff, Pink Hippo DJ's... Easy Go, Jock, Electric Tears, Holland Electro, Jules Otto, Niels van der Gulik, Pepijn, Vera van der Poel, Matt Harlan, Two Shakes of a Lampstil, speciale orkestgasten Arno Soldaat, Diggy Dex, Cordol en veel en veel meer. 6 oktober 2012, Pop at the Park. Mis het niet. De platenkeuze van Rob Ricard. Het is inmiddels eh, half bier geworden en dan eh, gaan we echt de boel eh, op de rails zetten in de platenkeuze van Rob Ricard. De hallo, fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. Ik hoop dat jullie het allemaal hebben ontdekt op Google waar, waar deze platenkeuze om draait. Rob, ehm, ik wil van jou graag horen waar het allemaal om speelt. Nou, het is een, een hele bekende pianist-songwriter. Ja van eh, Spaans-Engelse afkomst. Hans Vermeulen? Nee. Ga door. Hij heet, hij heet eh, Mike Sanchez. Mike Sanchez van Spaans... En hij heeft met, eh, onder andere met Bill Wyman's Rhythm Kings samengespeeld. Ja. En hij heeft ook een, een solo carrière. Ik... Ehm, nee, daar had ik nou totaal niet aan gedacht. Nee. Oh, ik had gedacht namelijk aan, de, dat, dat vermoed jij natuurlijk ook wel, goede doel, kinderen voor kinderen. Ja. zoals ik ben Sinterklaas niet, weet je wel. En, eh, ja. Maar dat is het dus allemaal niet. Nee, nee, nee. Dit is een... Eh, een, eh, het is meer een bluesachtig nummer. maar het is toch Spaans, hè, dus? voor een deel. Het is toch Spaans voor een deel. Ja, het is gewoon in het Engels, zingt hij gewoon. Ja, ja, ja. En hij, hij komt uit Spanje, ja. van origine. En, ja, ah, ja, ja, ja. Jezus Miguel, Miguel heet hij. Jesus Miguel. Jezus Miguel Sanchez. Want eh, Jezus eh, spreek je uit in, eh, in het Spaans als Jesus. Ja, oh, dat wist ik niet. Ja, die Jezus G, hè? Jesus. Ja, weet ik jou ook weer wat te vertellen. Ja. En hoe ben jij aan deze plaat gekomen? Want daar ben ik altijd wel even benieuwd naar. Ja, ik was weer op zoek naar, naar bluesmuziek. Ja. Ik zit helemaal in de blues uh, sferen. Oh ja? En ja, dit is, dit is een beetje eh, blues, maar ik vind zelf ook wel een beetje swingen. Het is meer swing dan blues, vind ik zelf. Oké. En het, eh, het, was een hele mooie, de LP heeft een hele mooie hoes. Ja, en, en nou wil ik nog de link natuurlijk hebben met, met de Spar, Sinterklaas en, en, en, de speelgoedboekjes. Ja, nou die is er niet. <laughs> Ook niet is er helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik vond het zo'n onzin. Ik denk, nou, ik doe het gewoon. Ik draai gewoon wat anders. Oh, nee, ik... Eh, je ik heb het nummer van uh, Koele Piet in gedachten. Maar ik, doe, ik vind het zo'n oh. onzin, dat eh, Sinterklaas gedoe. Oh, Koele dus, Piet heb je ook, ja. Dus we doen het gewoon niet. Geen, niks met Sinterklaas te maken. Sorry mensen, al iedereen die met de spaar geweest is. Sorry, het is nog na zomer. Aan keertje. Eh, maar de pepernoten liggen wel al eh, naast je keyboard. Echt niet. Oh, nou het kon zijn dat je een schaaltje met pepernoten bij de koffie had. <laughs> Nee hoor. Oké. Nou, ik heb ze ook niet, dus... Ehm, ik heb een karaf Ricard water. water, om deze tijd al? Ja. Het is nog een half uur. Het is nog wel, Hè? Het is gewoon water, alleen een Ricard Oh nee, ik dacht dat je daar Ricard in gedaan had. Wat? Nee. Ja, ja weet ik veel. Je hebt alleen, uh, die, je eh, kaker af met water. Ja, kom maar. Heb je het gehoord? Ja, ik heb dat gehoord, ja. Ik zou horen dat het drie is, hè? Ja. Ja, joh. Nee, we gaan lekker swingen, man. Oké, nou, eh, kondig hem aan. En dan ga, ik, hem, ga ik hem weer starten voor je. Luisteraars, ja niks met dat rare Sinterklaasgedoe. We gaan gewoon lekker luisteren naar uh, lekkere nazomermuziek van Mike Sanchez van de LP Babes and Bukes uit 2010. Het nummer The Question. Oké, spreek je volgende week weer. Ja, tot volgende De platenkeuze van Rob Ricard. Hey, what you gonna do when your well runs dry? What you gonna do when your baby says bye? What you gonna do when your baby starts bawling? What you gonna do when your love starts falling? What you gonna do when she says goodbye? What you gonna do when she puts you out? What you gonna do when your well runs dry? What you gonna do when your baby says bye? What you gonna do when your baby starts bawling? What you gonna what you gonna do when she says goodbye? What you gonna do when she puts you out? What you gonna do when your love ain't around? What you gonna do? Dig a hole in the ground. What you gonna do when your love starts falling? What you gonna do when your baby starts bawling? What you gonna do when she says goodbye? What you gonna do? Hang your head and cry. what you gonna do, child? do when she says goodbye? What you gonna do when she says goodbye? De plaatkeuze van Rob Rigaar. De fabuleuze plaatkeuze in donderslag na zomer radio. Je hoort het waarschijnlijk al op de achtergrond. Het is weer zo'n mooie klassieker uit eh, een paar jaar geleden. Nou ja, een paar jaar geleden. Een tijdje terug alweer. Sharp Dressman heet het nummer. En ZZ Top bediende zich van die leuke, kekke karretjes. ZZ Top. vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag eten we knolselderij stampot met kip drumsticks. Een hoofdgerecht voor vier personen met een bereidingstijd van 25 minuten. En dit recept is ingestuurd door Maureen Blauw uit Maastricht. We hebben hiervoor de volgende ingrediënten nodig. 1 knolselderij en een 1,5 kilo kruimige aardappelen 3,5 eetlepel bak en braad vloeibaar. Vers gemalen peper en zout. En ja, vers gemalen is meestal lekkerder. Dus uh, u kunt het ook in een potje doen. Moet u zelf even zelf de keuze maken. 8 kip drumsticks, naturel. En 3 eetlepels tomatenpuree. Dit gaan we als volgt bereiden. Snijd de selderijknol in plakken van circa 2 cm dik. Schild de plakken, wassen en snijd ze in blokjes. Houd eventueel wat groene selderijblaadjes apart voor de garnering. Schil de aardappelen, wassen en snijd ze in stukken. Verhit het vloeibare bakvet. Bestrooi de kip met peper en zout naar smaak en bak ze in het hete bakvet rondom bruin. Voeg de tomatenpuree en de 2 eh, deciliter hete water toe. Breng op smaak met peper en zout en stoof de kip in 35 minuten helemaal gaar. Kook de aardappelen met de knolselderij in water met zout in ongeveer 20 minuten gaar. Giet ze af, maar vang 1 deciliter van het kookvocht op. Stamp de aardappelen met de selderij fijn en voeg zoveel van het kookwater toe totdat een smeuige stamppot ontstaat. Serveer met de kipdrumsticks en de saus en geneer eventueel met grof gesneden selderijblaadjes. Ik bedank Marijn Blauw eh, voor het insturen van dit recept. En heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur het dan naar rogierradio En wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending.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 Gadverdilligers! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is in. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Lazy days in mid-July Country Sunday morning. Dusty haze on summer highways, sweet magnolia calling. But now and then I find myself thinking of the days that we were walking in the Alabama rain. Driving movies Friday nights drinking beer and laughing. Somehow things were always right. I just don't know what happened. But now and then I find myself thinking of the days when we were walking in the Alabama rain. We were only kids, but then never heard it said that kids can't fall in love and feel the same. I can still remember the first time I told you I love you on a dusty mid-July country summer's evening. A weeping willow sang its lullaby and shared our secret now and then I find myself thinking of the day that we were walking in the Alabama rain. Dat was eh, Jim Croce, Alabama Rain. En dan wordt het nu het volgende nummer.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 De zaal is open om 7 uur en de aanvang is kwart voor 10. Ook op zaterdagavond 15 september in de Melkweg in Amsterdam kun je naar De Kik. De huisband van de wereld draait door. De zaal is open om 7 uur en de aanvang is kwart voor 12. De concerten van Kraantje Papi en de Kik zijn onderdeel van het evenement Helemaal Melkweg. Voor meer informatie ga je naar www.melkweg.nl. Op zondagmiddag 16 september treedt Coco Jones op in de oude zaal van de Melkweg. Zij presenteert haar nieuw verschenen album. De zaal is open om 3 uur en de aanvang is om 4 uur. Voorverkoop is gestart op 22 juni. De band Moon Safari treedt op eh, op woensdag 19 september in de boerderij in Zoetermeer. Locatie Dommelszaal, kassen open om half acht en de aanvang van het concert is half negen. Op 6 oktober is er weer een pop at het park. Locatie Schouwburg het Park in Horen. De zaal is open vanaf half vijf smiddags. Op dinsdag 9 oktober treedt het Scott Henderson, Dennis Chambers en Jeff Berlin trio op in de Dommelzaal van de boerderij in Zoetermeer. Kassa is open om half acht en de aanvang is half negen. Op zaterdagavond 27 oktober in dorpshuis De Spil in Middelum, Friesland... speelt Left Hand Freddy eh, samen met de John F. Klaver Band. Aanvang is 9 uur. Op zaterdagavond 3 november speelt Bluff in het kader van 20 jaar Bluff in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanvang half 9 en de zaal is open om 7 uur. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om 7 uur. De kaartverkoop is al begonnen. Op 25 eh, november speelt Rowan Herzen in P3 in Permanent. En op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Zij hebben een nieuw album uitgebracht en het heet Geel. En dat is de eerste nieuwe studio-cd na 2006. Op dinsdag 27 november treedt Patricia Kaas op in Theater Carré in Amsterdam. Wees er snel bij met het aanschaffen van de kaarten, want de kaartverkoop is al een aantal maanden geleden gestart. En mogelijk is het al uitverkocht. Eh, kijk daarvoor eventjes op de website van Theater Carré. Op maandag 10 eh, december 2012 treedt Glenn Hensen op in Paradiso Amsterdam. Dat duurt nog wel even, maar de kaartverkoop is op 12 mei begonnen. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 13 september 2012. En als je agendetips hebt voor de periode na 20 september, stuur die dan naar rogier.radio501.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés eh, kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van Donderslag van Mark Knopfler van zijn album Privateering Gotta Have Something. donderslag op donderdag. Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja deze tweede nazomerradio wordt het toch ook weer een bieruur. Aflevering 126 van Donderslag Nazomerradio is alweer bijna geschiedenis. Ik ga zomer stoppen voor vandaag, maar mijn radiocollega's zijn er ook vandaag weer voor jullie tot spookuur. <laughs> Je kunt mij de hele week e-mailen. Dat is heel simpel. Even een e-mailbericht naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. En dat dan de hele lang tot eind september. Alle informatie over Radio 5 Lijn kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio en op Facebook. En je kunt Radio 5 Lijn op Facebook eh, vinden met de naam de Radio 501. En de, dat is het Engelse de, dat schrijf je met T-H-E. En ik ben op Facebook te vinden met de naam RVD 501. Het is ook eh, mogelijk om Radio 501 te sponsoren. En dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma. Of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio En tot zover dan weer deze nazomer uh, mededelingen. En eh, volgende week krijgt u weer meerdere mededelingen van eh, mij tijdens donderslag onderslag eh, na zomer Radio 127 alweer. Ik bedank iedereen weer voor de medewerking aan deze donderslag na zomerradio van 13 september. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor het luisteren. Mijn redactieteam schakelt zo na de piepjes eh, van eh, het hele uur naar de centrale Radio 501 studio. Daar bevindt zich eh, momenteel mijn collega Lucien Greefkes. Die staat er in de startblokken met zijn programma Afternoons. Met erin weer een nieuwe platenkast. En ik ben benieuwd wie vandaag zijn platenkast vol muziek naar binnen sjouwt. Blijf luisteren, je hoort het straks allemaal van Lucien. Je bent de volgende week weer, zelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot volgende week.